Robert Baltus met het NOS Journaal. Een uur geleden is premier Rutte aangeschoven bij het overleg op een Haags landgoed... waar het kabinet en landbouworganisaties proberen tot een landbouwakkoord te komen. Een betrokkenen zegt tegen de NOS dat hij erbij is gekomen in een ultieme poging een akkoord te bereiken. Landbouworganisatie LTO en minister Adema zitten nog aan tafel. Andere partijen zitten elders in het gebouw. Ze wachten de uitkomst af. Het overleg is al uren gaande. Hoe het er precies voor staat blijft onduidelijk. De kinderen die met een vliegtuigje zijn neergestort in het Colombiaanse Amazonegebied zijn gevonden. Naar de vermiste kinderen van 13, 9 en 4 jaar en 11 maanden werd twee weken gezocht door meer dan 100 militairen. Het vliegtuigje stortte neer onderweg naar een afgelegen plek in de jungle. Drie volwassenen, onder wie de moeder van de kinderen, kwamen om. Hun lichamen werden begin deze week gevonden, maar de kinderen waren spoorloos tot vandaag. Hoe ze eraan toe zijn en hoe ze er zijn ingeslaagd in leven te blijven is nog onduidelijk. Montana is de eerste Amerikaanse staat die de app TikTok heeft verboden. De gouverneur heeft de wet ondertekend waarmee de app vanaf 1 januari is uitgezonderd. Hij zei dat zijn staat daarmee de privacy van inwoners beschermt en voorkomt... dat persoonlijke gegevens in handen komen van de Chinese Communistische Partij. De app is van een Chinees bedrijf. Verwacht wordt dat het verbod nog voor de rechter wordt aangevochten. Veel mensen zijn bang dat China via de app data kan verzamelen van burgers of propaganda kan verspreiden. TikTok ontkent dat. Tientallen mensen slapen vannacht in tenten voor het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Ze demonstreren zo tegen de omstandigheden van vorig jaar... toen vluchtelingen bij het aanmeldcentrum buiten moesten slapen. De hulporganisaties die meedoen aan het tentprotest zijn bang dat dat deze zomer opnieuw gebeurt. Het weer, vannacht wordt het fris. Vlak boven de grond kan het hier en daar tot lichte vorst komen.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 en een stapje terug. Ah, ja. Zet je heupen voor me naar links. Zet je heupen voor me naar rechts. Doe een stapje naar voren en een stapje terug. Ga met haar. Quiero tu summer salsa, sa, sa, sa. Quiero tu summer salsa, sa, sa, sa. sa. Sing a diddle diddle with the in the middle. And he's swinging like he just don't care. to the high school with a lady who was ready to play. It wasn't she was she knew what she was doing when she told me how to walk this way. She told me to walk this way. talk this way. Walk this way. this way. She told me to walk this way. this way. looking at D. I was a high school loser, never made it with a lady. Till the boy told me something I missed.